zit ik eerlijk te dromen. Het werd zit erop, ik neem nu even de tijd om weer op adem te komen. En in de verte hoor ik de orgelmat spelen. Al was jij maar hier, dan kon ik samen met jou dit momentje delen. Nog een paar uurtjes.